Annette Schut met het NOS Journaal. De Nederlandse medewerker van de marechaussee die op Curaçao om het leven kwam... is door inbrekers doodgeschoten. Volgens de politie op het eiland is het slachtoffer een man van 49... die op het vliegveld werkte. Hij werd s'avonds laat neergeschoten nadat hij bij zijn huis een vreemd geluid hoorde. Daarna gingen drie mannen het huis in en bedreigden zijn vrouw. Ze gingen er vervolgens met geld en een auto vandoor. Naar de inbrekers wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. In Gan in Gaza worden twee ziekenhuizen langzaamaan weer in gebruik genomen. De stad in het zuiden van de Gazastrook werd lange tijd aangevallen door het Israëlische leger. Ook de ziekenhuizen werden daarbij bestookt. Begin april trok het Israëlische leger zich terug uit de verwoeste stad... en keerden de Palestijnse inwoners terug. Daarmee neemt ook de druk op de ziekenhuizen weer toe. Tellen Griekspoor is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was dicht bij een stunt... maar ging na een enerverende vijfsetter toch onderuit. Griekspoor sloeg in de beslissende vijfde set twee breekpunten bijeen... maar Zverev kwam terug en sleepte er een tiebreak uit... en daarin was Zverev duidelijk de betere. De Duitse nummer 4 van de wereld is een van de kanshebbers voor de winst in Parijs... In de eerste ronde schakelde hij recordwinnaar Rafael Nadal uit. We hebben de warmste lente ooit achter de rug. Het was volgens het KNMI gemiddeld 11,8 graden. En daarmee was het deze lente bijna 2 graden warmer dan gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. Dat het een warme lente was, betekent niet dat het ook zonnig was. Het KNMI spreekt ook van de op één na natste lente sinds het begin van de metingen. Het weer, het is overwegend droog en de zon laat zich ook af en toe nog zien. Morgen meer zon en overal droog dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on ZFM's. Nightwalk Main Stage. Main stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage. music is a thing created to save the world. Do you believe in the house music? Can you believe in the house music? Do you believe? Do you believe? Do you believe? genius of Manchester, the genius of Detroit, the genius of the world, the genius of the house, the genius of the rhythm. The rhythm brings you out. The genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the rhythm.